Jelle Visser met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat er zo snel mogelijk overal in de Europese Unie een wettelijk minimumloon komt. De hoogte mogen de lidstaten zelf bepalen. Volgens de Commissie leven veel mensen in de Europese Unie op of onder de armoedegrens omdat hun loon te laag is. Het voorstel wordt later vandaag in Brussel officieel gepresenteerd. De zwarte man die afgelopen maandag in Philadelphia door agenten werd doodgeschoten... had volgens zijn familie psychische problemen. Familieleden hadden om hulp en een ambulance gevraagd. Ze wilden niet dat de politie zou komen. Volgens de politie gebruikten agenten hun vuurwapens... omdat de 27-jarige Walter Wallace met een mes zwaaide en dat niet wilde neerleggen. De advocaat van de familie zegt dat agenten buitensporig geweld hebben gebruikt... en niet weten hoe ze moeten omgaan met verwarde personen. De dood van Wallace leidde gisteren tot protesten. Zeker 90 mensen zijn opgepakt. Hackers hebben de website van de verkiezingscampagne van president Trump aangevallen. De site donaldjtrump.com was eventjes onleesbaar. Ook stond er enige tijd een namaakverklaring op van de FBI... met de tekst Deze site is in beslag genomen. De wereld heeft genoeg van het nepnieuws dat president Trump dagelijks verspreidt. Volgens de hackers hebben ze ook apparatuur van Trump en zijn familie gekraakt... en hun onderlinge communicatie gelezen. Maar volgens Trumps woordvoerder is er geen informatie gelekt. Inmiddels werkt ook de site weer. De leider van een sekssecte in New York is veroordeeld tot 120 jaar cel. Keith Ranier is schuldig bevonden aan het uithongeren en brandmerken van vrouwelijke aanhangers... en het gebruiken van jonge vrouwen als seksslaaf, vrouwenhandel en het bezit van kinderporno. De man was oprichter van de cultsecte Nexium. Een van zijn slachtoffers was een meisje van 15. Een andere tiener werd bijna twee jaar lang opgesloten in een kamer. De rechter noemde de man medogeloos. Het weer vanochtend af en toe een zonnetje. Aan zee en in het zuiden zijn buien mogelijk. In de loop van de dag ook elders regen. Aan de kust soms met onweer en hagel. Het wordt maximaal 12 graden. En er staat een matige tot harde zuid-zuidwestenwind. Kracht 4 tot 7.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 White, red, ride. 66, Six or seven. so glam. It's absurd. I'm gonna put her in the backseat and drive her to Tennessee. Yeah. whenever you know that hurt. Swear for a while I was there on my phone just to see your name.